Mladic was toen generaal van het leger dat die moorden pleegde. Hij werd eerder ook al veroordeeld, maar ging in hoger beroep. Dat heeft hem dus niet geholpen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het was levenslang en het eh, blijft levenslang voor uh, Radko Mladic... vanwege de rol die hij gespeeld heeft als stafchef van het Bosnisch-Servische leger. De genocide in Srebrenica, de belegering van Sarajevo... alle oorlogsmisdaden die daar gepleegd zijn. Srebrenica was op dat moment aangewezen als veilige zone... die bewaakt werd door Nederlandse soldaten. Zij konden de moorden toen niet voorkomen een brand in Hilversum van twee weken geleden, waarbij twee mensen omkwamen, is aangestoken, zegt de politie. Het vuur werd gemaakt met een brandbare vloeistof. Mensen in de buurt vertelden eerder al dat het echtpaar de laatste tijd getreiterd werd. Er werden stenen en eieren tegen het huis gegooid. Frankrijk gaat het EK winnen tenminste volgens een databedrijf dat een computer 40.000 scenario's heeft laten doorrekenen. Het programma kijkt naar de meest waarschijnlijke uitkomst van elke wedstrijd... aan de hand van wetkantoren en historische resultaten. Het dataprogramma denkt dat na Frankrijk, België en Spanje de meeste kans maken om te winnen. Nederland staat op plek 7. Liep je vandaag over het strand in Scheveningen, dan heb je dit geluid vast gehoord de Nederlandse reddingsmaatschappij testen met drones... die straks moeten helpen met het vinden van vermiste zwemmers. Belangrijk bij het redden van mensen of bij het vinden van mensen... is natuurlijk dat je ze kan zien. Eh, voor ons, voor het reddingswerk, alles wat je erbij kan krijgen... is dat natuurlijk ideaal. Onder de drone hangt een normale camera en eentje die lichaamswarmte kan zien. Zo kan een drenkeling sneller worden gevonden. Nou, met zo'n drone kan je uit de lucht kijken. Dus je kan tussen de golven in feite kijken. vanuit een boot zie je, kan je vaak niet tussen de golven kijken of je moet wachten. Vandaag was dus nog maar een test. Het duurt wel een paar jaar voordat de drones echt gebruikt kunnen worden. Het weer vanavond tot zonsondergang zonnig.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 Stelt u zich eens een bijeenkomst op de veranda na het uitgaan van de kerk voor. En de kerkgangers zitten nog wat na te praten. Dat is precies wat je krijgt met de vrolijke vertolking van Everybody Will Be Happy Over There. There's a happy land of promise over in the great beyond Where the saved of earth shall soon the glory share souls of men shall enter and live on forevermore. Everybody will be happy over there. Everybody, everybody will be happy. Will be happy. There. Everybody will be happy over there. Over there. He will shout and sing his praises through the never Everybody will be happy over there. Everybody, everybody will be happy. Everybody will be happy over there. Over there. He will shout and sing his praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. We will hear nobody praying over there. There we'll meet the one who saved us and who kept us by his grace and who brought us to that land so bright and fair.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 I'm Still Not Over You van Tim Rabin is een mooie ballad over liefdesverdriet met gebruik van de bekende bluegrass-instrumenten om een prachtig arrangement achter ronde zang te creëren. Haar kristalfijne, bijna engelachtige stem heeft het in zich om zielen te verrijken en de luisteraar tot tranen te roeren. zou graag een trein willen zijn. Een tune over een trein met vrijheid en geen gedoe of met relaties. Bluegrass heeft weinig bands voortgebracht met de instrumentale virtuositeit van deze groep en hun behendigheid is hier goed te horen. het favoriete album van de maand. Dat was Ronda, met een drietal songs van haar nieuwe album. Er is veel moed voor nodig om een heel album aan Waylon Jennings klassiekers op te nemen. Shannon McNally doet het prachtig op de Waylon Sessions. Ze weet er een eigen draai aan te geven zonder het origineel tekort te doen. I'm a Ramblin' Man getuigt ervan. Aanvankelijk was gitaarspelen en liedjes schrijven slechts een hobby. Maar Gary Gibson's hobby werd een gewoonte. En de gewoonte werd een intens verlangen. Hij kwam pas op 18-jarige leeftijd op het podium voor een echt publiek. Dit is de titelsong van zijn nieuwe album. turn the it's done. van deze week. Dit is de vierde nummer 1 hit voor Farron Young. Willie Nelson schreef het, maar Farron nam het eerder op dan Willie. Hello Walls. Nummer 1 Country Hit. Hello Walls. door de 15-jarige Lily Grace en ze treft veteraan James Blundell aan haar zijde voor de uitvoering. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Her name was Danny June. She tore our lives apart. Everyone said give it time, but I knew from the start. She was troubled, dressed in pain, hitchhiking her ride. Blissfully indifferent, like unstable dynamite. I need you, sweet, I need you. Had my family been a book, the cover would have been picture perfect, but the pages in between descend right into chaos complicated plot. Introducing Annie June, now look at what you've got. They call her Annie June, she tore our lives apart. Everyone said give it time, but I knew from the start. She was trouble dressed in pain, hitchhiking a ride. Blissfully indifferent, like unstable dynamite. Annie June, sweet Annie June. fragile truths repairing indiscretions from the past. Silence for weekends, who knows what, when, where. Monday boss beat Annie June like no one even cared. They called her Annie June, she tore our lives apart. Everyone said give it time, but I knew from the start. She was trouble dressed in pain, hitchhiking and ride. Blissfully indifferent, life unstable dynamite. Annie June. Thank van de maand. John Snyder's muzikale carrière begon in 1981 toen hij een cover van de klassieke Elvis Presley hit It's Now or Never uitbracht als debuutsingle. It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. And now that you're near, the time is here at last. It's now or never. darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. I'm Over You, So Get Over Me is een song die al jaren op de plank ligt, deelde Alex Miller mee. Ik zong dit nummer voor het eerst tijdens een talentenjacht op de middelbare school. En het meest recentelijk tijdens mijn American Idol auditie. 16 jaar jong en heel talentvol. Yara Biggs met het zelfgeschreven Where Does the Time Go? Sun Will Rise Again, met daarop Hold the Line, is een warm, ontspannen en sfeervol album van twee bevlogen muzici, Dieter en Erik van der Westen. Now these times they're changing from said my Born to Lose kiest Douwe Bob voor Americana. Ready or Not is de eerste single van het album. het blokje country uit eigen land. De Australische zangeres Christy Lamp is de gast met haar gloednieuwe single Kiss About It. Mm-hmm, We could sit here in silence, staring at our phones. We could ignore the elephant that's standing in the room. You could make excuses for why you're always late. I can tell you I'm a makeup. It's never put away We could talk in circles going nowhere quick But I got something else on my mind Let's kiss about it Lay your lips on mine Let's forget about it Say sorry for another time Don't dance around it Just mess around with it Let's skip the argument Cause talking push my buttons I push your buttons back But I like it cause you kiss me better When I make you mad We make up so good It's worth the fight Let's get the whole thing tonight And let's just kiss about it Lay your lips on mine and Let's forget about it Say sorry for another time Don't dance around it Just mess around with it Let's skip the argument Come lay your lips on mine. Save sorry for another time. Let's kiss about it. Let's skip the argument. Baby, let's just kiss about it. Lay your lips on mine and let's forget about it. Save sorry for another time. Don't dance about it. Just mess around with it. Let's skip the argument. Dit is het favoriete album van de maand. Het album opent met I've Always Been Crazy, het titelnummer van het album van Jennings uit 1978, dat de toon zet voor de rest van het album. Het hart en de ziel van het origineel blijft behouden, maar ook de iets andere interpretatie van Shannon McNally valt op.